Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen negen staatsbedrijven waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin vorige week. Zijn ouders zeggen tegen Nieuwsuur dat ze vrezen voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Het land werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het regime. De regering van Suriname heeft het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd voor het land. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is en er een totale lockdown wordt afgekondigd. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer gegarandeerd worden. De ziekenhuizen waar code zwart geld liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er twee zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. Bij een steekpartij in Beverwijk is gisteravond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht en de politie vraagt aan getuigen om zich te melden. Bij een oude kostschool in Canada is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 215 kinderen. Het gaat om inheemse kinderen die in de vorige eeuw geassimileerd werden. Ze moesten in kostscholen opgroeien en mochten hun moedertaal niet meer spreken. 150.000 kinderen hebben op dergelijke scholen gezeten. Duizenden kwamen om het leven door ziekte en ondervoeding. Premier Trudeau noemt de vondst van het massagraf hartverscheurend komt een onderzoek naar de doodsoorzaak van de gevonden kinderen.